Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een brand in een flat in Arnhem zijn vier zwaar gewonden gevallen. De hulpdiensten vonden in een lift vier mensen die er zeer slecht aan toe zijn. Het gaat om twee volwassenen en twee kinderen. In de hal van het gebouw aan het Gelderseplein ontstond rond een uur of één brand. De elektriciteit viel uit, waardoor de lift tot stilstand kwam... en al snel vol stond met rook, zegt de brandweer. Andere bewoners zijn met een hoogwerker en ladders naar beneden gehaald. Over de oorzaak van de brand in Arnhem is nog niets bekend. Grote delen van het land gingen in de mist het nieuwe jaar in. Het KNMI heeft voor Friesland, Groningen en Drenthe code rood afgegeven... omdat het zicht soms minder dan 10 meter is. Het ziekenhuis in Drachten heeft bedden beschikbaar gesteld... voor medewerkers en patiënten die niet meer naar huis kunnen komen. In het ziekenhuis zijn mensen behandeld die waren betrokken bij de twee kettingbotsingen op de A7 en A32 waarbij tientallen auto's op elkaar botsten. Daarbij vielen één dode en meerdere gewonden. In het midden en zuiden van het land is code oranje van kracht van, vanwege de mist. Op Zeeland na. Vanwege de mist was het spannend of het nationale vuurwerk in Rotterdam goed was te zien. Maar de ergste mist was op tijd weggetrokken en tienduizenden mensen konden de show zien. In meerdere plaatsen zijn rond de jaarwisseling de hulpdiensten belaagd. Er is nog geen overzicht van de incidenten, maar wel is duidelijk dat de hulpdiensten zijn bekogeld... in onder meer Den Haag, De Beeld en Utrecht. In Duindorp waren volgens de politie geen grote incidenten. In een huis in Zwolle is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het slachtoffer is 52 en komt ook uit Zwolle. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niets bekend.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 algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré mi porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.